Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental door het instorten van het dak van een nachtclub in de Dominicaanse Republiek... is opgelopen tot boven de 60. In de club in de hoofdstad Santo Domingo was een optreden aan de gang van merenguezanger Ruby Perez. Hij heeft de ramp niet overleefd. Ook een lokale gouverneur en een oud-honkballer Octavio Dotel zijn omgekomen. Meer dan 160 mensen raakten gewond... Waardoor het dak van de nachtclub in de Dominicaanse Republiek instortte is nog onbekend. Het Amerikaanse persbureau Associated Press moet weer toegang krijgen tot de persconferenties van president Trump. Dat heeft een rechter bepaald. Het persbureau was sinds februari niet welkom in de Oval Office... omdat het besloot vast te houden aan de benaming Golf van Mexico... terwijl Trump die heeft gewijzigd in Golf van Amerika... HP vindt dat weigering in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de beperkingen ingetrokken moeten worden. Het Witte Huis kan nog tot zondag bezwaar maken. De Tweede Kamer wil niet dat het Openbaar Ministerie vaker zelf straffen gaat opleggen. Bij bijvoorbeeld heling of diefstal kan het OM zelf schikken in strafzaken zonder tussenkomst van rechters. Het gaat dan om zaken waar maximaal zes jaar cel op staat. Sinds februari gebruikt het OM deze bevoegdheid vaker en het wil deze nog verder uitbreiden. De Kamer wil eerst wachten op onderzoeken naar het uitbreiden van schikking zonder rechter. Arsenal is een stap dichter bij de halve finales van de Champions League. De Engelse club won in Londen met 3-0 van Real Madrid... In de andere kwartfinale van vanavond heeft Internationale gewonnen van Bayern München. Het werd 1-2. Volgende week spelen de clubs opnieuw tegen elkaar.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 What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the stag at bay. I thought you were my friend. and torn control a very precious idyll. Said knife and fork to sausage roll, it's cookie in the middle.